7 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland mag over een half uur als eerste naar de stembus voor het Europees Parlement. Verspreid over vier dagen mogen 426 miljoen Europeanen stemmen. De stembureaus zijn op de meeste plekken open tot 9 uur vanavond. Zondagavond laat komen de eerste uitslagen. In Nederland doen 16 partijen mee. Het personeelstekort in de zorg wordt snel kleiner, schrijft het AD op basis van nieuwe cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Vorig jaar ging het ministerie er nog van uit dat de zorgsector in 2022 zo'n 125.000 mensen tekort zou komen. Nu wordt er gerekend op een tekort van 80.000 mensen. Volgens het AD komt dat omdat er veel zij-instromers en herintreders als zorgverlener aan de slag zijn gegaan. Er zijn in, de eerste, in het eerste kwartaal van dit jaar fors minder vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen, meldt het CBS. Het waren er ruim 12.000, een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd. Hoewel er dus minder vergunningen zijn afgegeven... hebben Nederlandse bouwbedrijven wel een goed eerste kwartaal achter de rug. De omzet steeg met ruim 11 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit weet nog niet wanneer de Boeing 737 MAX-vliegtuigen weer mogen opstijgen. Wereldwijd staan alle toestellen van het type aan de grond na twee dodelijke ongelukken in een half jaar tijd. In beide gevallen speelden softwareproblemen waarschijnlijk een rol. Boeing heeft nieuwe software ontwikkeld en getest... maar de luchtvaartautoriteit zegt de update nog niet binnen te hebben gekregen. Het vliegverbod blijft daarom nog van kracht. In Botswana mag binnenkort weer op olifanten worden gejaagd. Het verbod gold sinds 2014, maar de regering van het Afrikaanse land gaat het jachtverbod opheffen... omdat het aantal conflicten tussen de mens en het dier toeneemt. Zo klagen veel boeren dat de olifanten hun oogst vernielen. Het weer, geregeld zon en het blijft bijna overal droog.